Alle 15 leden en daarnaast Israël en de Palestijnse delegatie hebben een verklaring afgelegd. Nu wordt achter gesloten deuren overlegd over een gezamenlijke verklaring. Verscheidene landen eisen een onafhankelijk internationaal onderzoek... en riepen Israël op de blokkade van de Gazastrook op te heffen. De VS, een trouwe bondgenoot van Israël, was milder. De Amerikaanse vertegenwoordiger riep op tot een transparant onderzoek door Israël zelf... Bij de actie van het Israëlische leger op het schip kwamen zeker negen mensen om het leven. In het Oost-Pakistaanse Lahore hebben zeker twee schutters een bloedbad aangericht in een ziekenhuis. Aanvankelijk werd gemeld dat daarbij twaalf doden waren gevallen. Nu varieert het aantal dodelijke slachtoffers van vier tot acht. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De schutters zouden bij een terreurgroep horen die vrijdag in Lahore 93 moskeebezoekers doodschoot. Ze zouden op zoek zijn geweest naar een medestrijder die bij die actie van vrijdag gewond was geraakt en in het ziekenhuis lag. Volgens een getuige openden ze lukraak het vuur en namen ze patiënten in gijzeling. Uiteindelijk wisten de schutters te ontkomen, maar het lukte niet om de man voor wie ze kwamen mee te nemen. Uit een gevangenis bij Johannesburg in Zuid-Afrika zijn zeker 41 gevangenen ontsnapt. Dat gebeurde nadat een bewaker bij een controle in een cel door gevangenen was overmeesterd. Daarna pakten ze hem de sleutels af, openden ze de deuren van andere cellen en vluchtte ze weg van het gevangenisterrein. De politie heeft nog geen van de gesnapte, ontsnapte gevangenen kunnen terugvinden. Het weer, vannacht helder en kans op mist. Overdag eerst zon, maar in de middag bewolkt en in het zuidwesten wat regen. Het wordt een graad of 20. Dit was Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar.